uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er is onduidelijkheid over de mogelijke inzet van chemische wapens in de Oekraïnse stad Mariupol. Volgens het omstreden Azov-bataljon hebben Russische troepen met een drone een giftige stof losgelaten... maar die berichten zijn nog niet bevestigd door autoriteiten. De Oekraïense president Zelensky heeft wel gezegd dat de dreiging van Russische chemische wapens er een is die serieus genomen moet worden... De Britse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat ze samen met partners hard werkt aan het verifiëren van de details. Ruim 260 miljoen mensen dreigen dit jaar in extreme armoede te belanden. Wat betekent dat ze minder dan 1,74 euro per dag te besteden hebben. Dat stelt Oxfam Novib in een nieuw rapport. Volgens de hulporganisatie stijgt de armoede in de wereld... door de effecten van de coronapandemie en de toenemende economische ongelijkheid. Ook de oorlog in Oekraïne speelt een rol omdat die leidt tot hogere prijzen voor voedsel en energie. Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond raakte... is in tien jaar tijd bijna een derde toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid NL. Meestal ging het om eenzijdige ongelukken door bijvoorbeeld rem- of stuurfouten. Bijna de helft van de fietsslachtoffers is ouder dan 55. Maar ook jongeren van 12 tot 17 liepen ernstige verwondingen op... Volgens Veiligheid NL komen er relatief vaak mensen bij de spoedeisende hulp terecht... na een ongeluk met een elektrische fiets. Veel woningcorporaties hebben grote moeite om woonfraude aan te pakken... meldt BNR na een rondgang langs meerdere corporaties. Er is sprake van woonfraude als een woning niet wordt gebruikt waar die voor bedoeld is... bijvoorbeeld door de woning illegaal onder te verhuren... Een corporatie zegt tegen BNR dat de coronacrisis de handhaving ingewikkelder maakte omdat het onverantwoord was om bij mensen thuis de woonsituatie te controleren. Het weer, het is een droge dag met zon en wolken.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 useless. On both my knees for you, don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you Jockey est de retour. Monsieur Zache est de retour. jou. Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer. zijn. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel. Maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het over is? Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer zelf niet door, maar je speelt het met me mee.